Ruim 40 jaar geleden werden 15 mannen gemarteld en vermoord. Bouterse was in die tijd legerleider en wordt ervan verdacht dat hij de opdracht gaf... omdat de mannen het niet met hem eens waren. Ondanks dat hij een omstreden persoon in Suriname is... heeft hij nog steeds een grote aanhang, zegt correspondent Nina Jurna. Ja, veel van zijn aanhangers die geloven dat hij onschuldig is... En vooral jonge mensen geloven eh, daarin ook misschien wel omdat ze dit niet op school leren. Want de, de geschiedenis van de 8 decembermoorden en ook de hele periode dat Suriname een dictatuur was. Als je de geschiedenisboeken van Suriname op school bekijkt... dan staat daar misschien één pagina niet eens over in. En dat terwijl de decembermoorden veel losmaakten... bijna iedereen kende wel één van de slachtoffers. Of Bouten ze de cel in moet, wordt vanmiddag bekend. Steeds meer jongeren wonen nog thuis, heeft het CBS uitgezocht. Begin dit jaar zat 46% van de 18 tot 30-jarigen nog bij hun ouders aan tafel. Dat was 20 jaar geleden 39%. Komt onder meer door het leenstelsel en ook kunnen jongeren die bijna 30 zijn moeilijk een eigen woning vinden. En een drukke avond in het KVB bekertoernooi om er even eentje uit te pikken. De Graafschap moest tegen amateurclub Quick Boys uit Katwijk. En daar hoopte de aanvoerder van de Graafschap een paar weken geleden al op. In de loting. In de, in koker, hè, zeggen ze. Ah, geweldig. Doe maar een kut amateurploeg gewoon lekker thuis, joh. <laughs> ja. Ja, reden voor amateurclub Quick Boys om speciale sjaaltjes te maken met Mijn Kutclub erop. Voor de wedstrijd tegen de Graafschap. En die kutclub sjaaltjes konden de lucht in, was te horen bij ESPN. De kans voor Quick Boys, hij zit erin! 19 jaar. Van Duin, Van Duin, ja! Hij is weer het goudhaantje. Zijn tweede. Quick Boys won met 2-0 en is door naar de achtste finales van het bekertoernooi. Het weer. In de ochtend is er af en toe zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later op meer plekken regen en het wordt 8 of 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Piet, zei duif in het achterhuis. Oh, come, oh, come, Emmanuel shall ransom captive Israel. That morn's in lonely exile here until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, You Emmanuel shall ransom captive Israel. Goedemorgen luisteraars en heeft u er ook zo'n zin in, in de kerst? Heeft u thuis de boom al staan? Ja, natuurlijk. Hè. Want de meeste mensen die hadden die... Eh, <laughs> ja, voor Sinterklaas het land uit was... hadden ze die boom al uh, prijken in de huiskamer. En ik moest u iets verklappen. Ik hoop niet dat u boos op me wordt. Maar ik had die boom ook al staan toen Sinterklaas nog in het land was. ik vind het zo gezellig, die lichtjes en zo. En ik, ik heb mijn kamer helemaal opgelukt, moet ik eerlijk zeggen. Prachtige verlichting, evenals hier in de studio bij Radio Zandvoort. Want hier, als ik naar het plafond kijk, zie ik lichtjes. Kijk ik naar rechts zie ik lichtjes, een prachtige kerstboom. Kijk ik naar links zie ik lichtjes, achter me branden lichtjes. Nou ja, wat, wat kan je, nog, wat kan je nog, eh, nog meer wensen eigenlijk, toch? Dat is allemaal gewoon geweldig om mee te maken, luisteraars. Wat ook geweldig is om mee te maken, is lekkere muziek. En dat heb ik vanavond, of vanavond, vanmorgen voor u meegenomen. De Beach Boys. Een eh, terecht applaus voor eh, eh, onze heren Beach Boys luisteraars. Mijn naam is Jacques en ik ga de week voor u doorzagen. En dat doe ik elke woensdag tussen de klok van 8 uur en 10 uur s morgens. Als u misschien zit te ontbijten of u bent onderweg naar uw werk met de auto... dan kunt u natuurlijk afstemmen op 106.9 FM. dat is Radio Zandvoort en dan hoort u allemaal lekkere muziek zoals dit. Misschien stopt de bus ook wel voor uw deur dan. reden de bus voor u voor. En als u naar uw werk moet met de bus... dan is het eh, dankzij de Hollies weer helemaal goed gekomen vanochtend, luisteraars. Vrolijke eh, muziek van de Carpenters, eh, dat hoort u nu op de achtergrond. En dan kan je zo lekker praten terwijl er een, een kerstfeertje om je heen hangt. Als je praat. Nou, dat is helemaal mijn ding, moet ik zeggen. Daar geniet ik volop van. to make you feel right If you're feeling sorry and sad I'd really sympathize Don't you be sad Just call me tonight the sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do when you need a shoulder to cry on. I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you. Zuid, zit je in een Haag, Anytime at All. Het maakt niet uit, luisteraars.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 Tattoo. to could have made so many luisteraars, zien we de sterretjes aan de hemel staan. En ik ga u vanmorgen een sterretje maken. Hoe vindt u dat? Doe samen met Jerry Rafferty van Steel is Real. So I'll make you a star. Die schittert aan het fundament. Nee, me. Hoe zeg je dat ook weer? Nou ja, in ieder geval aan de hemel. So they made you a star. Now your head's the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Oh. You really live out your performance. You're the biggest sensation. You breeze through the door, and when you take a floor, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah, tell me. dat beleefd. Om een sterretje te zijn. Lekker toch? Oh, the first snowfall of the winter was a day that we all waited for. When it drifted to and fro, why you should have seen the snow, it was seven feet or more by the old barn door. Oh, the first snowfall of the winter. What a joy for a boy to behold. In each house you'll find a sleigh that was waiting for this day. And of course, down the road for each Jack and Jill. Ja, Let It Snow. Een oproep eh, namens eh, Karen Carpenter. Eh, maar dat zal niet gaan gebeuren, denk ik, luisteraars. Want als ik zo <clears throat> de, weersvoorspelling bekijk... dan wordt het weer een grijze, natte kerst. Helaas. Maar ik zit ook graag bij de kerstboom binnen, hoor. En dan doe ik wel zo'n sneeuwmachine aan. Kan me niet oh, Ik neem mijn spuitbus en ik, ik spuit mijn kerstboom gewoon wit. En <clears throat> dan zit ik ook met een witte kerst. I like it. I like it very much. I like it, I like it. I like the way you run your fingers through my head. And I like the way you tickle my chin. And I like the way you let me come in when your mama ain't there. like the way you straighten my tie And I like the way you're winking your eye And I know I like you You know I like you And it's too liking it too. Oh, I like it. Are you it too? Ja, dat we jaren al geen eh, witte kerst meer hebben, luisteraars. Dat is eigenlijk een tragedy. jaren geen witte kerst meer hebben. Dat is tragedy. Ja, ik heb gillen, eh, Berry. Berry Gipsbeen is natuurlijk. Berry Gipsbeen, die ken zo gillen, die man. Ja, als je al jaren geen witte kerst meer hebt, dan, moet je ook wel gillen. Daar ontkom je dan gewoon eh, niet aan, luisteraars. Zo is het gewoon, eh, helaas. Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. without you, baby. I'm so insecure, but you can make me feel that I am sure I got a sickness only you can cure. So just relax. Stacks of time and honey, please don't tease me. Try to please me. Biggie Becky Titch, Ben Me. Ja, jaren 60. Daar begonnen mijn muzikale rootsluisteraars. Nou, eigenlijk al de eind jaren 50, toen eh, mijn vader eh, zo'n eh, zo'n pick-up had... waar je dus 10 nou, tien, tien, plaatjes op kon stapelen, zeg maar. Het was een platenwisselaar, automatisch. En die draaide dan tien singeltjes achter elkaar. Moest je er wel van die plakketjes op, die plaatjes plakken, dat die niet slipte. Want anders dan, eh, als er twee plaatjes op elkaar lagen, dan, eh, ja, <laughs> dan slipte dat. Eh, en er slipte ook wel eens wat tussendoor. Zo ging dat. Ja, wat had ik ook weer voor u? Ik heb eigenlijk van alles voor u. Onder andere een luisteraar, en dat schijnt luisteraars... daar moet ik u dan even in vertrouwen nemen. Dat schijnt echt een, uh, een, een, een seksbom te zijn. Echt een seksbom. Tom, help me even, jongen. Mr. Tom Jones. Je weet wel raad met komen. nou, kerst wordt dus niet. Spy on me, baby, you satellite. Every rep see me move through the night. Aim gonna fire, shoot me right. gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny or lie, cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb. Uh -huh. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. <laughs> I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow.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 U luistert naar uh, eh, Duifzaag de Week Door. Ik ben sjakkelduif en ik ga voortaan tussen de klok van 8 uur morgens... en 10 uur extra vroeg voor u opstaan... om allemaal lekkere muziek te toveren. Ik ben, oh yeah, here it comes again. roots in de 60 en 70 jaren als het om eh, de eerste muziek gaat die ik leuk vond. Onder andere de Fortunes. I see that girl go walking my Comes Again, The Fortunes. Ja, het is gewoon zo, luisteraars. Als u mijn muziek eh, leuk vindt, dan kan ik zomaar verliefd op worden. Eh, heel, het gaat heel gemakkelijk bij Cheryl. Ik Cliff ook trouwens, hè. I could easily fall in love with you. If you should tell me that I'll always be The one you always love so true tell you oh so easily. I could easily fall in love with you. It wasn't long ago that I saw you there. But even then I thought I knew. given half a chance I'd easily Well, I've been too long by myself sun krijg al, uh, al dagenlang allemaal kaartjes in mijn bus natuurlijk. Kerstwensen en zo. Maar ik zit nog op dat ene kaartje te wachten. Op dat ene speciale berichtje. Dus alsjeblieft, Mr. Postman. Karen Carpenter ook altijd eh, heel waakzaam als het gaat om, eh, om de Postman. beetje ingewikkelde tekst. Hè? Die, laatste, die laatste regels van, eh, van het couplet. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Ja, ja luisteraars. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Het eerste uur van uh, eh, Duifzaag de week door is alweer uh, voorbij, helaas. Aankomende dinsdag ben ik er trouwens niet met tussen app en vloed. Want het is natuurlijk tweede kerstdag. Ja, dan zit ik bij familie. U ook waarschijnlijk. Dan luistert u helemaal niet naar tussen app en vloed. Dan, eh, nee. bent u eh, aan, de kalkoen of dan, uh, dan bent u aan het gourmetten. Ik ga u vast met gemeend hart fantastische dagen toewensen. Een vredig bestaan hier in Nederland, gelukkig nog. Voor sommige mensen wel een moeilijk bestaan...